Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum is onrustig verlopen. Zo'n 300 betogers hadden zich verzameld bij het gemeentehuis van Sint-Michels-Gestel, waar Berlicum onder valt. Binnen werd over de komst van het AZC vergaderd. Betogers gooiden eieren en rookvakkels naar het gemeentehuis. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Er ontstond een opstootje toen iemand een cobra voor de deur legde en de politie hem arresteerde. Toen de betoging was afgelopen werden in Berlicum, op de plek waar het AZC moet komen, autobanden in brand gestoken. De brandweer heeft het vuur geblust. De Oekraïense president Zelensky gaat volgende week naar Parijs. Daar overlegt hij met leiders van de zogenoemde Coalition of the Willing. Dat zijn Europese landen die een vredesplan voor Oekraïne willen opstellen... in reactie op de pogingen van de Amerikaanse president Trump om een deal met Rusland te sluiten. Ook de Nederlandse premier Schoof zal in Parijs aanwezig zijn... net als de leiders van onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Polen. Het overleg is volgende week donderdag. Veel gletsjers in Europa en Noord-Amerika zullen het einde van de eeuw niet halen... zeggen organisaties van weerkundigen en onderzoekers. Er waren de afgelopen jaren veel warmterecords en dat betekent dat gletsjers sneller smelten dan ooit. Deze eeuw zijn ze wereldwijd 5% van hun omvang verloren en in de Alpen zelfs 40%. Het smelten kan leiden tot overstromingen en stijging van de zeespiegel... en vormt ook een bedreiging voor de drinkwatervoorziening van honderden miljoenen mensen. De VN heeft vandaag, 21 maart, uitgeroepen tot Wereld Gletscherdag om aandacht te vragen voor het probleem. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 2 en 7 graden.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 So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoked too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, you won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.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 know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue You Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot home me if you want to. Put your guns up, Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. ones you fuck your gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat doom runs. I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.